12 uur. Freddy van met het NOS-journaal. De teruggekeerde Syriëganger Mohammed A. heeft met anderen gesproken over een plan voor een aanslag op Geert Wilders. Dat bleek tijdens de strafzaak tegen de man van 22 die uit Somalië komt. A. staat terecht voor het voorbereiden van een overval en het bezit van drie vuurwapens. Eerder heeft hij gezegd dat de gesprekken over een aanslag op Wilders stoere praat waren. A. werd vorig jaar aangehouden bij een undercover actie van de politie. Arrestanten worden in Marokko nog steeds gemarteld. Dat staat in een rapport van Amnesty International. Hoewel het wettelijk verboden is, zijn tussen 2010 en 2014 173 keer arrestanten gemarteld. Die werden geslagen of opgehangen aan hun handen en voeten. Er werd ook gedreigd met verdrinking en verkrachting. De bevindingen van Amnesty International staan haaks op uitspraken van de Marokkaanse koning. Die liet vorig jaar weten dat systematisch martelen tot het verleden behoort. In Afghanistan zijn elf politieagenten veroordeeld tot één jaar cel... omdat ze niet hebben ingegrepen toen een vrouw werd gelincht. De agenten maakten deel uit van een groep van 49 mannen... die betrokken zouden zijn geweest bij de dood van de vrouw van 27. Zij werd in maart in de hoofdstad Kabul door een woedende menigte doodgeslagen. Vorige week zijn vier mannen ter dood veroordeeld voor hun rol in de moord ex-premier Shinawatra mag Thailand voorlopig niet verlaten. De rechter heeft haar paspoort ingenomen op de eerste dag van het proces tegen haar wegens nalatigheid. Shinawatra mag de rest van het proces wel in vrijheid afwachten. Premier Yingluck Shinawatra werd vorig jaar afgezet door het constitutioneel hof wegens machtsmisbruik. Nu wordt ze vervolgd omdat ze nalatig zou zijn geweest in de manier waarop ze subsidies voor reisboeren heeft afgehandeld. Ze kan een celstraf krijgen van 10 jaar. Aanhangers van de oud-premier zeggen dat het een politiek proces is. Het weer, wisselend bewolkt, enkele buien, mogelijk met een klap onweer. En soms is er ook zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer file.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 Dus eh, ja, zomaar kans dat je vanmiddag in een rotbui bent. Ik niet hoor. En ik ga meteen aan een verzoekje voldoen. Want eh, donderdag was hier natuurlijk bij Tussen App en Vloed. En toen vroeg uh, Susie Davis, die vroeg... Uh, en die Williams aan met de Moon River. En eh, dat heb ik toen over het hoofd gezien. Ik schaamde me diep. Maar alsnog voor jou, Susie, daar komt-ie. wider than a mile I'm crossing someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's some. you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. Eh, Andy Williams. En die draaide ik speciaal voor, eh, voor Susie Davis. Nou, die had ze nog verdiend, want eh, die vroeg ze aan... afgelopen donderdag, luisteraars, bij Tussen App en Vloed. We gaan even rocken. Baba, Luma, Baba, Baba, gotta get. She's the gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Woo, tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Ba ba ba luma ba la ba ba ba. Got a gal, her name's Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal, her name's Daisy crazy. She's a real gone cookie, yes siree. Pretty little Susie is the gal for me. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, woo, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti, oh Rudy, oh, ba ba a lob, bob, bob. I got a gal, her name's Daisy. Almost drives me crazy. I got a gal, her name's Daisy. Almost drives me crazy. She's a real gone cookie, yes siree. But pretty little Susie is the gal for me, tutti frutti. Ja, Little Richard was dat met uh, Tootie eh, Fruity. Eh, nou luisteraars, we gaan eventjes ons geen zorgen meer maken.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 Die luistert ook mee. Mijn meisje, my girl. and the birds in the trees. Ja, mannen, Respect voor je meisje. Ik kan het niet genoeg zeggen. Respect. CCT, e oftewel Respect. Lady of eh, Soul, Rita Franklin. Allemaal bij ZFM Lunch. Eet smakelijk hoor mensen, ja. ja. Ik heb broodje pindakaas of... Eh, hey. Allemaal goed. Nou, we gaan we draaien. We gaan we draaien. Eens even kijken wat ik ga draaien. Oh ja, natuurlijk. Eh, de Starship met We Built This City. We built ook met wordt gebeurd is. Helemaal op rock'n'roll gebouwd hoor dit. dadelijk rond de klok van half 1 het eh, lokale, regionale, zo u wilt, Wij bij hem Zandvoort, Zandvoort Lunst. Maar eerst trek ik nog even naar het stranddoek met de Beach Boys, want wouldn't dit be nice, luisteraars. Zou het niet heerlijk zijn? geluidskwaliteit zeg ik, nou ja, dat is toch een beetje achterhaald allemaal. Beetje breierig en zo. would it be nice to make you happy? Nou, het is ongetwijfeld hartstikke leuk om jou gelukkig te maken. Want daar ging het plaatje over. De Beach Boys waren dat, luisteraars. Zo van het strand geplukt van Zandvoort. Nou, eh, het is bijna half één. Eh, laat ik het nieuws er maar in slingeren. Dan het nieuws bij van Zandvoort, luisteraars. We gaan naar de gemeente Bloemendaal. De provincie Noord-Holland begint eind augustus met groot onderhoud aan de zeeweg, de N200 in de gemeente Bloemendaal. Dinsdagavond 26 mei is een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden in het bezoekerscentrum de Kermenduinen gevestigd aan de zeeweg nummer 12 in de Overveen. Dat vindt plaats tussen 5 uur middags en half 8 s'avonds. De zeeweg wordt opnieuw geasfalteerd. Ook wil de provincie fietsers en scooters en bromfietsers scheiden het fietspad aan de noordzijde wordt bestemd voor fietsverkeer in twee richtingen. En het fietspad aan de zuidzijde voor scooters en brommers in twee richtingen. Ook worden parkeerplaatsen opgeheven of omgevormd tot plaatsen waarin alleen nog gestopt mag worden als je pech hebt. De rotonde Brouwers Kolkweg in Overveen wordt aangepakt. Bushaltes worden beter toegankelijk gemaakt voor minder valide. Er komen nieuwe links- en rechtsafstroken. En ook wordt gekeken naar de verkeersborden, naar de verkeerslichten en de openbare verlichting. Bovendien komen er heuveltjes langs een gedeelte van de zeeweg om foutparkeren tegen te gaan en wordt een voetgangeroversteek verplaatst. Tijdens de bijeenkomst 26 mei kunnen belangstellenden de ontwerptekeningen bekijken. Deskundigen van de provincie zijn aanwezig om vragen erover te beantwoorden. Het gaat dan om het ontwerp, maar ook over de uitvoering daarvan. Er zijn gratis uitrijdkaarten beschikbaar. Meer informatie kunt u krijgen op www.noord-holland.nl of u kunt bellen met telefoonnummer 0800 0200 600. 0800 0200 600 en dat is een gratis nummer. Er staat niets meer in de weg voor een nieuw fietspad van de oase in Vogelenzang tot de natuurbrug aan de Zandvoortse Laan. Eerder liep het vertraging op door een uitspraak van het Europese Hof. Het aangepaste plan kwam goed binnen bij de gemeente Zandvoort. Een vergunning aanvragen is nu slechts een formaliteit... en dan lijkt er niets meer in de weg te staan voor het fietspad... van de oase in Vogelenzang tot de natuurbrug aan de Zandvoortse Laan. Eerder was er discussie over vanwege het beschermde duingebied... en daarbij dieren en bijzondere planten. Maar het plan is eind 2015 toch een fietspad aan te leggen. examens op de scholen zijn alweer volop begonnen, luisteraars. Dat betekent dat de vakantieperiode eraan komt. Nou, wat is belangrijk tijdens de vakantie? Natuurlijk een paspoort of identiteitskaart. Een paspoort is een reisdocument waarmee je naar andere landen in de wereld kunt reizen. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. daarnaast is het paspoort een identificatiemiddel in Nederland. Wist u trouwens dat die identificatieplicht al geldt voor personen vanaf 14 jaar? De identificatieplicht in de zorg, als u naar het ziekenhuis gaat of de dokter, dat geldt voor iedereen. Ook kinderen onder de 14 jaar moeten daar een identiteitsbewijs bij zich hebben. Kinderen hebben een eigen paspoort of een eigen identiteitskaart nodig. Staat uw kind nog bijgeschreven in uw bestaande paspoort? Nou, deze bijschrijving is dan niet meer geldig. Uw paspoort blijft gewoon geldig, dus u kunt er nog wel mee reizen. Maar gaat u op reis met uw kind? Zorg dan dat uw kind een eigen identiteitsbewijs heeft. Heeft u na 9 maart 2014 een paspoort aangevraagd? Als u 18 jaar of ouder bent, is uw paspoort dan 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. In uw paspoort staat trouwens tot welke datum het geldig is. Er is ook een Nederlandse identiteitskaart. Hiermee kunt u alleen binnen een deel van Europa reizen. Een identiteitskaart is goedkoper dan een paspoort, maar wilt u weten welk reisdocument het beste bij u past? Lees dan ook de informatie over de Nederlandse identiteitskaart kunt het allemaal vinden op www.zandvoort.nl, de site van de gemeente. Ik heb goed nieuws, luisteraars, over het meisje wat onlangs eh, werd vermist. Dan heb ik het over Narisha Pina's vriend. Meisje van 14 jaar. Inmiddels is eh, om half twaalf gisteren een bericht van de moeder van Narisha verschenen... dat ze terecht is. Moeder Wendy bedankt iedereen voor het delen van eh, de berichten rond de vermissing van Narisha. Gelukkig maar. Gisteravond zag een bestuurder een auto slingerend achter hem aanrijden. Het gebeurde in Bloemendaal. De stoepzoekende man leek met een fles aan zijn mond achter het stuur te zitten. Toen de politie werd ingeschakeld, bleek dat de beschonken bestuurder daar niet van onder de indruk was en hij negeerde alle stoptekens. De politie reed eh, achter de man aan en beval hem te stoppen. De man reed echter stug door, ook toen er blauwe lichtsignalen werden ingezet. Dit resulteerde in een achtervolging die uiteindelijk stopte op een afgesloten terrein in Krukius, waar vervolgens werd vastgesteld dat de man mee moest naar het bureau voor een ademanalyse. Daar bleek dat de man 610 UG, schuine streep 1, en Lies, nou ik weet niet waar dat precies voor staat... maar het staat ongeveer gelijk aan drie keer het maximum percentage alcohol dat is toegestaan. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de man werd gepakt... en voorlopig zal hij het even zonder zijn rijbewijs moeten doen. Een gruwelijke vondst in Spaarnwoude. Toen een voorbijganger zijn afval wilde weggooien zag hij in een vuilcontainer een onthoofd lammetje liggen. Na de vondst heeft de man zijn buurman over de ontdekking verteld en deze ging onmiddellijk een kijkje nemen. Via de site van mediapartner RTV Noord-Holland is een foto van het kadaver te zien. Een schokkend tafereel. De man vindt dat er meer aandacht moet komen voor het slachten van dieren in de publieke ruimte. Dit blijkt namelijk tamelijk vaak voor te komen in het recreatiegebied. De politie reageerde vrij laconiek ze hebben de melding bevestigd en de dierenpolitie ingelicht. Eventuele vervolgstappen zijn nog onduidelijk. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei worden de internationale Pinkster Races verreden op het circuit in Zandvoort. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het evenement uitsluitend op zaterdag en zondag plaatsvindt. Er wordt een eh, traditie doorbroken dus. Op maandag 25 mei, de bekende tweede Pinksterdag, zullen er geen Pinksterraces zijn. Kinderen tot 12 jaar krijgen op zaterdag en zondag gratis toegang tot de hoofdtribune en het duingebied. Het programma van de Pinkster op 23 en 24 mei verwelkomt een grote diversiteit aan series. Veel van deze raceklassen zijn afkomstig uit het buitenland, waar Tweede Pinksterdag veelal geen officiële vrije dag is. De wedstrijden van de Pinkster Races worden dan ook uitsluitend op zaterdag en zondag verreden. Aan de start verschijnen de GT4 European Series, Ribang Mazda, MAX5 Cup, Cup en Tourwagen Trophy, Historic Monoposto Racing Serie, Kia Lotus Picanto Cup en de Marcel Alberts Memorial Trophy, oftewel Formule Ford. Op maandag 25 mei zijn er dus geen Races. Ik zeg het nog maar een keer. waar is het asfalt smiddags beschikbaar voor vrijrijden.nl? Nou, dat is meteen het adres van de website www.vrijrijden.nl. Particulieren kunnen hierbij met hun eigen auto op het circuit rijden. Geheel op eigen risico natuurlijk. Meer informatie over het tijdschema van de Pinkster Races en de toegangsbewijzen is te vinden op www.circuit-zandvoort.nl. Ik herhaal www.circuit zandvoort.nl Op maandag 1 juni 12 uur zendt NL Alert landelijk een controlebericht uit. Met een controlebericht kunt u nagaan of uw mobiele telefoon juist staat ingesteld om NL Alert te kunnen ontvangen. In het bericht staat dat het gaat om controlebericht en dat ontvangers van het bericht dus niets hoeven te doen. Dankzij het controlebericht weet u welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een echt bericht ontvangt en hoe dat bericht er vervolgens ook uitziet. Hoe moet u uw mobiele telefoon instellen? Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om het bericht te kunnen ontvangen. Sommige toestellen moeten dit overigens nog zelf doen Ga daarom nu naar www.nl-alert.nl en kijk of uw mobiel nog moet worden ingesteld en hoe dat moet. Waarom NL Alert? Met NL Alert kan de overheid mensen in die directe omgeving van een dreigende noodsituatie informeren met een tekstbericht. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties Zoals bijvoorbeeld een grote brand, waarbij giftige rook vrijkomt, bij explosiegevaar of bij een overstroming. Opletten dus, maandag 1 juli om 12 uur. Dan nu het weer bij ZFM Zandvoort. Over de noordwestelijke helft zijn vanmorgen bruien het land binnengetrokken en is ook in het binnenland de neerslagkans toegenomen. En daarbij is kans op onweer, hagel en ook zware windstoten. Tussendoor ook felle opklaringen en vanavond geleidelijk minder buien. Morgen, luisteraars, is het opnieuw wisselvallig. Vanmiddag worden de buien talrijker en de zwaarste buien ontstaan in het binnenland. Tijdens buien, ik zei het net al, is er kans op onweer, hagel en zware windstoten. Ook tussen de buien door waait het behoorlijk, met in het binnenland een matere tot vrij krachtige zuidwestenwind en een krachtige zesbevoor aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden in het noordwesten, 15 in het zuidoosten en tijdens neerslag is het gevoelig frisser. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af, maar de kustgebieden blijven ook vannacht gevoelig voor een paar buien en daarbij is er een kleine onweerskans. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 8 graden aan de kust. Morgen kunnen we in de vroege ochtend een oplevering van de buiigheid verwachten. En de sterkste buien ontstaan in de middag. En dan is kans op onweer daarbij het grootst. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 14 graden. Tussen de buien door kunnen er felle opklaringen zijn. Donderdag dan blijft het op veel plaatsen droog. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de middagtemperatuur ligt tussen de 14 graden aan de kust en 17 graden in het binnenland. Vrijdag valt de temperatuur wat hoger uit. Het wordt 16 graden aan de kust en 18 tot 19 graden in de Randstad. En in het zuiden en oosten kan het ruim 20 graden worden. Verder is het wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog weer. Het weekend begint met wat lichte regen. En zoals het er nu naar uitziet, passeert de neerslag in de ochtend en laat de zon zich in de middag regelmatig zien. Met Pinksteren blijft het op een lokale bui na droog en schijnt af en toe de zon. Nou, goede vooruitzichten voor de Pinksterdagen. En dit was het weerbericht bij ZFM Zandvoort. Tussen app en vloed. ZFM Zandvoort. Elke donderdag tussen 10 en 12 uur s'avonds. kan de liefde nou eenmaal niet eh, forceren, zelfs niet met een beetje help. een beetje hulp te hebben geboden, eh, luisteraars, is het gewoon tijd voor Jimmy Cliff. En Jimmy Cliff, die ziet het allemaal helder voor zich. En die zingt dan ook uit volle borst en omstreken. I can see clearly now. die Towers die heeft zich daar ook eens aan gewaagd. En dat nummer kijk ik me nog wel herinner hoor. Hey, hey. Uh, is die Outcast. Uh, Een nummer heet gewoon Hey Ja. makkelijk. hey, ja. Outcast met Hey Ja. Luisteraars, eh, eet smakelijk als je nog moet lunchen. Heb je al geluncht, goede bekomst. En eh. ja, laten we happy together de middag tegemoet gaan. Hè? En neem een schildpad bij. Een beetje schildpaddensoep mag ook.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 Rechtstreeks uit Amsterdam, uit het Rembrandt Museum. Het Rijksmuseum moet ik zeggen. De Rembrandts. Eagles waren dat met I'll Be There For You. En ja luisteraars, ik kijk op mijn klokje. En het klokje van gehoorzaamheid is dat weer. Dus ik moet uh, eventjes afscheid van u nemen. Ik ben er straks na ene natuurlijk met een stukje conferentie. We gaan even lachen. Met wie, dat zeg ik nog niet. Dat eh, gaat u zo eh, vanzelf merken. En wat mij betreft tot naar de andere kant van reclame Niels en reclame.